Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Eén op de zeven uitzendbureaus overtreedt bewust de wet. Dat zegt de baas van de arbeidsinspectie tegen de krant NRC. Hij zegt dat bij zo'n 2.500 bureaus bijvoorbeeld minder dan het minimumloon wordt betaald. Ook worden overuren niet uitbetaald of uitzendkrachten krijgen boetes als ze te laat komen. Vaak zijn arbeidsmigranten de dupe. De verbouwing van het Binnenhof, waar de Eerste en Tweede Kamer zitten, moet worden stilgelegd, vindt de, milieu, vindt de milieuorganisatie. Ze stappen naar de rechter omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Het spijt ons dit te moeten doen. Blijkbaar zijn er onorthodoxe, zijn er ongewone eh, eh, middelen nodig om de politici ervan te doordringen dat het hoog tijd is. Er moet nu actie worden ondernomen. Het kabinet had een maniertje bedacht waardoor bouwprojecten ook zonder vergunning mochten doorgaan. Daar heeft de rechter laatst een streep doorheen gezet. En dus vindt de actiegroep dat er gelijk gestopt moet worden met bouwen. Opnieuw twee ontploffingen bij woningen in Antwerpen vannacht. Beide plekken werden in de gaten gehouden door de politie omdat er eerder ook al problemen waren. In augustus brandde bij een van de huizen een auto uit. De politie onderzoekt of de explosies te maken hebben met drugscriminaliteit. Fans van Sting waren gisteravond weer lekker op tijd thuis. De zanger was zo verkouden dat hij zijn stem kwijt was. Hij probeerde nog wel, maar moest zijn concert in Amsterdam halverwege afbreken. Nou, hij had nog wel genoeg stem over om te zeggen dat hij snel terug wil komen om het goed te maken. Dan nog het weer, af en toe zon, maar vooral veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen meer zon, maar ook een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.